Van 1 uur. moet met het RWS Journaal. Op Sint Eustatius, die dreigt de Nederlandse militairen te doden als ze naar het eiland zouden komen, heeft zijn excuses aangeboden. Deze Clyde van Putten, lid van de Eilandsraad, zegt in een interview met een lokaal radiostation dat zijn eerdere opmerkingen verwerpelijk waren. Over de doodsbedreiging ontstond veel ophef. Minister Plasterk heeft aangifte gedaan. Politicus Van Putten protesteert al langer tegen de Nederlandse bemoeienis met Sint-Eustatius, dat een bijzondere gemeente is. Ook de nieuwste versie van het inreisverbod dat de Amerikaanse regering in wilde voeren, wordt tegengehouden. Een federale rechter op Hawaii oordeelt dat dit inreisverbod voor mensen uit onder meer Iran, Libië, Noord-Korea en Jemen dezelfde fouten heeft als een eerder inreisverbod dat werd geschrapt. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat inwoners uit deze landen een gevaar zijn voor de VS. De Amerikaanse regering is boos over de nieuwe blokkade en zegt snel in beroep te gaan. Tegen de man die in 2015 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Maarsen is in hoger beroep zes jaar cel geëist. Het OM wil ook een rijverbod van 5,5 jaar. Eerder had de man drie jaar cel gekregen. Hij reed onder invloed van drugs met ruim 200 km per uur in op een auto met daarin een gezin. Een man kwam om het leven. Twee kinderen zijn voor de rest van hun leven gehandicapt. Feyenoord heeft ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League verloren. In de Kuip werd het 2-1 voor Shakhtar Donetsk. Eerder verloren de Rotterdammers al van Manchester City en Napoli. Feyenoord staat daardoor nog steeds puntloos onderaan in groep F. Manchester City staat bovenaan. De ploeg versloeg in de andere groepswedstrijd Napoli met 2-1. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten en noordoosten kan mist ontstaan. Minimaal liggen rond de 8 graden. Overdag blijft het wisselend bewolkt.